7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een Iraanse asielzoeker heeft vijf jaar geleden de IND en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd... dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Journalisten van het tv-programma Argos en de Deense publieke omroep hebben dat ontdekt. Desondanks werd de activist Ahmad Molanisi in 2017 in Den Haag geliquideerd. De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg van de Iraanse geheime dienst om de moord te plegen. Naar eigen zeggen wilde hij dat niet en vond hij het zijn plicht als burger om de instanties te waarschuwen. Het is mogelijk dat het coronavirus in het najaar opnieuw oplaait door varianten waar bestaande vaccins onvoldoende tegen beschermen. Dat schrijft demissionair minister De Jong, in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet sluit een nieuwe lockdown niet uit. Eventuele oplevingen moeten volgens de minister zo snel mogelijk worden bestreden. De testcapaciteit wordt daarom tot en met februari volgend jaar op peil gehouden. Bij Stedum in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,3. Het is nog onduidelijk of er huizen beschadigd zijn. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen. Precies een week geleden was er ook een beving bij Loppersum van 2,0. Hulpdiensten in Antwerpen zoeken verder naar zes vermiste bouwvakkers die onder het puin belanden nadat een school in aanbouw was ingestort. Van één staat vast dat hij is overleden. Voor vijf anderen is er nog hoop dat ze levend worden gevonden. De Duitse politie heeft vannacht het stadspark in Hamburg ontruimd. Rond middernacht waren daar ruim 3000 jongeren bij elkaar gekomen. Ze waren onder meer aan het barbecuen en aan het feesten. Daarbij werden de coronamaatregelen niet opgevolgd. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 19 graden op de Wadden, in het oosten kan het 27 graden worden. Later vanavond en komende nacht trekt een regengebied van Zeeland naar Groningen. Ook morgen zon en bewolking bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de noordelijke helft van het land moet het weer nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Dat geldt nog voor de komende uren. Op de A10, knopen de Nieuwe Meer richting knopend Koenplein... is het langzaam rijden tussen Amsterdam-Slotervaart en Amsterdam-Slotermeer. Twee kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. Tussen Annapolona en Den Helder rijden geen treinen.